muerte. time. Weet je nog dat jij vaak lieve woorden tegen me zijn, maar die dagen lijken nu geen woord meer tegen mij. Waarom, waarom, waarom? Is alles tussen ons ineens voorbij? Ben jij die fijne? toch nu wel weten dat ik nog steeds